Clemens Peters met het NOS Journaal relatie tussen beide landen verslechtert als de Turken doorgaan met insinueren dat Amerika een rol heeft gespeeld bij de mislukte staatsgreep van vrijdag. Een Turkse minister beschuldigde Amerika gisteren zelfs van directe betrokkenheid. Kerry heeft zijn Turkse ambtgenoot laten weten dat dergelijke uitlatingen kant nog wal raken en slecht zijn voor de verhoudingen. De Turkse president Erdogan wil dat de Amerikanen de invloedrijke geestelijke Gulen uitleveren. Erdogan denkt dat die achter de mislukte staatsgreep zit. Gulen woont sinds 1999 in Amerika. In Wessem in Limburg is een man van een boot gevallen en verdronken. Hij viel waarschijnlijk in het water tijdens het plassen. En dat gebeurde rond kwart voor één vannacht in de jachthaven in het Limburgse dorp tussen Roermond en de Belgische grens. Na de val werd een massale zoektocht op touw gezet. Na bijna een uur werd de man bij een steiger gevonden. Redding bleek echter niet meer mogelijk. In het noorden van Syrië, bij Aleppo, is een munitiefabriek van het leger van president Assad ontploft en in brand gevlogen. In de fabriek worden zogenoemde vatenbommen gemaakt, vol explosieven en metaaldelen. De metaaldelen, die door de kracht van de ontploffing worden weggeslingerd, vergroten de schade aan mens en omgeving aanzienlijk. De ontploffing zou tot aan de Syrisch-Turkse grens te zien zijn geweest, 70 kilometer verderop. Over de oorzaak is niets bekend. De piloten van het neergestorte vliegtuig van Egypt Air hebben kort voor de crash gezegd dat er brand was aan boord. Dat is te horen op de voice recorder van het toestel. Die gegevens lekten begin deze maand al uit, maar zijn nu officieel bevestigd. Eerder was al bekend dat er een rookmelding was geweest in een van de wc's aan boord. Het vliegtuig stortte op 19 mei in de Middellandse Zee tijdens een vlucht van Parijs naar Cairo. Alle 66 inzittenden kwamen om het leven.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 van Zandvoort, op 106.9 CFFM I'm the man, nobody move, nobody get hurt the <laughs> hoofd now Hoor oh, je wat ik zeg man, ja Steek je handen in de lucht nou En alles is oké Maar het zijn nee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

Stelle. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 because it's fresh. and every shadow on the wind. I feel his breath, golden night. girl